ligt nog steeds aan de scène. Parijs is een oud gedicht. Geluk hebben noemt men er Parijs staat nog steeds in het licht. Parijs noemt men la lumière. Eén man is er die dat niet ziet. Een aalmoes bepaalt zijn carrière. De grens tussen vreugd en verdriet, dat is de wereld. bedelt in weer en in wind. De regen die stroomt langs de muren, wanneer een gendarme hem vindt. Daar heeft hij te rillen, te beven, de pijnen doorpriemen zijn rug. Snel gaan hem zijn krachten begeven, zo sterft hij daar onder een brug. Dat was de weer. came from. before.